Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteren met een busje inreed op voetgangers... is geen bekende van de politie. Tien mensen kwamen om het leven, vijftien mensen raakten gewond bij de aanslag. De dader is opgepakt. De man van 25 woonde in een voorstad van Toronto. Zijn motief is onbekend. Bij een brand in een karaokebar in het zuidoosten van China... zijn 18 mensen om het leven gekomen. Vijf mensen raakten gewond. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken door een man... die kort daarvoor een hooglopende ruzie had gehad met bezoekers van de bar. De verdachte van 32 had de enige uitgang geblokkeerd met een motorfiets. Hij is opgepakt. De Nederlandse economie is vorig jaar met ruim 3% gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is meer dan in voorgaande jaren. Met name in de regio's Almere en Eindhoven groeide de economie met bijna 5%. In Groningen daalde de economie juist vanwege de dalende aardgaswinning. Kabelbedrijf Ziggo heeft de eerste gemeente afgesloten van het analoge tv-signaal. In Capelle aan de IJssel kunnen klanten die niet zijn overgestapt naar digitale tv geen zenders meer ontvangen. De komende twee jaar volgt de rest van Nederland. Ziggo wil van analoog af, onder meer omdat het verouderd is. Ziggo heeft nog 300.000 klanten die alleen analoge tv hebben. Steeds minder Polen die in Nederland wonen denken erover om zich weer in Polen te vestigen. Minder dan 20% wil teruggaan, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht. Dat was zeven jaar geleden nog meer dan 30%. In het onderzoek staat ook dat de meeste Polen in ons land laag opgeleid zijn.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 en dat doen we na het eerste rondje langs de voetbalvelden... luisteren naar Max Verstappen in een exclusief interview. Maar we beginnen natuurlijk, als altijd, met heerlijke muziek. stond om u te verwennen, die deed het niet. Maar Martijn is, Martijn is gewisseld met Jaap Koper.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 Hè, dat was even een beetje zweten. Maar eh, we weten dus wat er aan de hand is. Dus wat, wat hadden we dan op het lijstje wat we eventueel even hier af kunnen strepen? Ik zal even een berichtje geven over motorsport. Prima, noemen we dat eerst. Michael van der Mark bekroont de tweede race van het WK Superbike in Assen met een podiumplaats. De Rotterdammer snelt op zijn Yamaha als derde over de meet achter de Britse winnaar Tom Sykes en diens landgenoot Jonathan Ria. Beide op een Kawasaki. Van de Mark was zaterdag in de eerste race als tweede geëindigd achter Ray. Dan gaan wij zo langzamerhand kijken of wij eh, contact kunnen maken... met onze verslaggevers langs de velden. Ik vertel het u graag nog een keer. We hebben vandaag in 2A VSV tegen Colping Boys. Daar is Johan Kluiskens. In 3C United Davo tegen Schoten, Marcel Akerboom. Dan hebben we Bloemendaal Wijk aan Zee... van onze vliegende verslaggever Tjerk de Blauw. Allianz VVH Velzenbroek met Celeste Koster, de provider van de heerlijke koeken. RCH tegen onze gazellen. En daar is Justin Luiten, die hoorde u al over de wedstrijd van Zandvoort van gisteren. Geel-wit tegen Kerstwet, daar is Danny Prinsen. En als laatste wedstrijd hebben we BSM HBC. En daar is natuurlijk Erik van Westerlo. Wie hebben we? Hebben we al iemand, eh, Martijn? We hebben nog niet iemand. Dus ik stel voor dat we nu echt naar ja, eh, het heeft even wat uh, hoofdbrekers gekost, maar dit, eh, dan heb je ook wel wat.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 Ja. Godzijdank. Ook een beetje in luik luik Daar is nog 106 kilometer te rijden. De voorsprong van de negen koplopers is 4 minuten en 12 seconden. Maar we gaan beginnen met ons eh, rondje langs de voetbalvelden. We beginnen in de tweede klasse A. Daar speelt VSV thuis tegen Colping Boys. En voor ons is daar Johan Kluiskens. Goedemiddag, Johan. Goedemiddag, jongeman. Vertel, wat ben jij aan het, eh, aan het complimenteren, joh? Hè? 1-0 voor Colping Boys. Dat is snel. Mooi. Wie heeft die gemaakt? Alles. Eh, dan moet ik even op mijn briefje kijken. Heb ik netjes bij me. Eh, Klaver, Rick Klaver scoorde. Oké, Johan, hoe is, de, hoe is de stand op de ranglijst? Eh, eh, laat ik zo zeggen, nou één na laatste is VSV. En Kolpingboos eh, staat op volgens zeggen vijf wedstrijden gewonnen de laatste. Heb ik kans om periode te pakken. Dus het is een strijd en het is ook een strijd hoor, met allebei. Er zitten allebei fanatiek op. Gaat heen en weer. Dus... eh ja, ik hoop dat het een leuke wedstrijd wordt. Het mag voor mij 4-4 worden, maar dat zal het wel niet worden. <laughs> de eerste 12 minuten zijn om en het staat al 0-1. Rick Klaver scoorde. Dat kan, kan, wel, het kan wel, ja. Dus je gaat waarschijnlijk toch een leuke wedstrijd zien, ja. hè? Ja, dus- bij, bij VSV is die uh, die is, uh, hoe heet het, ziek geweest. Dus die doet niet mee, maar ja. Het is wel een van de betere hoor. Dan zou die bij mij donderdag en vrijdag op bed gelegen hebben, had ik hem vandaag laten voetballen. <laughs> iemand die, die de hele wedstrijd kan beslissen bij, bij VSV. Ja. Dus eh, ja, dan moet je in, dit stadium op 1 honderdste Nou had hij zeker gevoetbald. Nou zal hij de tweede helft er wel in komen, dat denk ik. Maar je kan nog lekker laten voetballen. Fijne middag, jongen. We hoor je graag van je. Oké. Gaan we naar Marcel Akerboom, want die is bij United Davo tegen Schoten in de derde klasse C. Hi Marcel. Hi, goedemiddag. Hallo. Het is hier een, eh, even een geschreeuw van belang, want eh, de, de grens echt een vlag ervoor uit en de scheids lekker doorgaan. Dus <laughs> De stembanden zijn al aardig gesmeerd. En nu eh, de wedstrijd nog. Want eh, het is nog een beetje mat. Het is nog een beetje aftasten. Uh, Schoten heeft twee kleine kansen gehad. Eentje via a-pads en eentje net een schot net naast van Anil Kilic. En verder, ja, we zijn tien minuutjes bezig. het is nog een beetje, een beetje aftasten allemaal. Hoewel, er komt nu even een kansje voor United. Dat is de nummer 10, dat is Boezia. En die is in druk gevecht met Sam Ras van, van eh, Schoten. En Sam Ras wint dit. En eh, Schoten kan weer uitverdedigen. Hoe staan de ploegen? Je bedoelt qua stand? Ja. Het is nog 0-0. Oh, uh, op de, op de, ranglijst. ja. nou, United die staat derde van onder een beetje. En volgens de trainer Sjoerd Haman ja, zijn ze gewoon bezig met de laatste loodjes. Dat zei hij ook letterlijk. Ah. Dus weet je, de, de zondagtak die gaat volgend jaar niet meer door. En dat betekent dat er eigenlijk niet veel meer te winnen is voor deze ploeg. Behalve dan de wedstrijd natuurlijk. Ja, Schoot heeft dan wel kans op een periode, hè? Schoot heeft wel kans op een periode. En ze hopen ook een beetje dat de vierde plek straks op het einde van de ranglijst... Eh, op het einde van het seizoen, eh, dat hij ook recht geeft op na-competitie. Dus voor hun zit er nog een hele hoop eh, in het vat. En er wordt hier gescoord door Boezia, maar hij wordt afgekeurd wegens buitenspel. Dus het blijft nog even 0-0. Oké, heb je wel een zin? Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Want, eh, het zonnetje schijnt. Het is, uh, ja, het is eh, een vermakelijk potje tot nu toe. Oké. Dus, nou, geniet maar van die zon, want het is de laatste dag dat zulk weer is. Ja, zo is dat. Nou, ja, morgen weer werken, dus dan geeft het niet meer, hè. tot straks, Marcel. Tot straks, hoi. En Martijn heeft heerlijke muziek klaar. Ja, maar voordat we dat doen... Eh, krijgen we nog net een melding binnen... dat de ongenaakbare Anna van der Breggen... voor de tweede keer de Luik Bastenakenluik heeft gewonnen. Dus, echt ongelooflijk. Ja, ja, dus, eh, eh, niet, in, niet in een sprint, niet gewoon, weer... helemaal alleen kwam ze weer binnen. ongelooflijk. want ja, dat, dat staat hier ook. Het, is binnengekomen. De leider in de wereldbeker die dit seizoen ook al eerder de Strade Bianca won. Dat is dat, die koers over wat onverharde wegen in Italië. De Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl op haar naam schreef... Eh, eh, achterhaalde de Amerikaanse Amanda Spread op 5 kilometer van de streep... en reed haar in de laatste kilometer gewoon reglementair uit het wiel... en kwam solo over de finish. Dus, Ter jouw informatie, ze won ook de Ronde van Vlaanderen. Dat, staat hier ook. Oh, maar dat heb je niet <laughs> gezegd. Nou, dat, dat, volgens mij had ik het wel gezegd, maar goed, eh, is het... en deze dame is ook olympisch kampioen, hè, dus ze weet wel hoe fietsen moet... Dat ja, is echt ongelooflijk. Nou ja, goed. De heren die zitten nu op, eh, op, het, eh, op de fiets. En die eh, lopen, of die, rijden door het Waalse, eigenlijk door de, door de, de Ardennen heen. Nog, nog 103 kilometer voorsprong van de negen koplopers.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 Hi Tjerk. Goedemiddag hier natuurlijk eh, vanaf het complex van Bloemendaal voor die wedstrijd tussen eh, Bloemendaal en Wijk aan Zee. Bloemendaal wat op eh, twee plekken gewijzigd is ten opzichte van vorige week. En dat betekent dat Melvin Jordaan er weer bij is vandaag. En dat Tim Schoenmaker erbij gekomen is vandaag. En ja, dan, zo zie je elke week dat er toch wel wisselingen zijn binnen, binnen elk team. Want iedereen krijgt te maken met schorsingjes en blessures en andere belangen natuurlijk. Zoals de tweede bij Bloemendaal wat ook hoog staat. En die wil men ook zo handhaven hier bij deze wedstrijd is het afwachten hoe het natuurlijk gaat vandaag. Want het is vrij warm natuurlijk op het kunstgras. Komt de voorzet van eh, Wijkerzee. En het is daar eh, Dennis Goes die hem eh, direct uh, wegtrapt die bal. Maar over de lijn heen schiet. En dat betekent eigenlijk een, een, een hoekschop voor uh, eh, Wijkerzee. Die gaan we zo nog even meenemen. In de negende minuut was er een kans voor Melvin Jordaan. Hij kreeg de bal goed aangespeeld van Auker Jager. En Melvin eh, schoot al goed, maar net langs de verkeerde kant eh, van de paal. En dat was het de nummer 9, Lex Aardenburg van, uh, van Wijkerzee. Die eigenlijk de bal een presenteerbaartje kreeg, maar niet genoeg raakte. En daarom was het een hele makkelijke bal voor uh, voor eh, Joost Breed om die bal op te pakken. Op dit moment is de hoekschop genomen van Wijkenzee, maar gelevert geen gevaar. Dat betekent meteen de andere kant een hoekschop van Wijkenzee. Gaan even kijken of het gevaar gaat komen. Wijkenzee heeft een aantal lange mensen voorin. Dat betekent dat uh, Tim Schoenmaker vanuit de achterhoede meegekomen, vanuit de voorhoede meegekomen is. Dus komt die hoekschop van Wijkenzee. Komt laag in en betekent dat er meteen Daan Gelmans bij zit. Daan Gelmans kan die bal weghalen, maar niet helemaal goed. Betekent dat die bal nog niet uit het stadsgebied gedaan. is. Wordt teruggekopt en dan nou moet Mel van je erbij komen. Mel van je probeert die bal te maar dat lukt niet. En dat betekent een overtreding op eh, Melvin Jordaan. En eh, dat er gefloten wordt door de scheidsrechter. Tja, kun je even vertellen hoe de stand is voor beide ploegen in de, op de ranglijst? Ja, ja. Bloemendaal eh, staat, staat op de zesde, zevende plaats van, van, van de ranglijst. En Wijkenzee staat eigenlijk een beetje onderin ja, hoe dat gaat, eh, deze competitie, moeten we nu maar afwachten natuurlijk. Want op dit moment staat de eh, Wijkenzee op een plek om na competitie te gaan spelen. Maar zoals ze willen, zoals ze allemaal weten, is het eh, Wijkenzee en United daarvoor die er mee gaan ophouden. Dus ik ben benieuwd hoe de bond daarmee om zal gaan. Ah, indien beide ploegen natuurlijk op die na-competitie blijven staan. Want ik kan me levendig voorstellen dat ja, beide teams er eigenlijk geen zin in hebben om dan na, na, de reguliere competitie die ze toch afmaken, om dan ook nog een keertje een aantal wedstrijden in na competitie te gaan... Eh, begrijpelijk. Dus heeft, heeft, eh, Bloem... heeft Bloemendaal nog kans op de periode? Ja, Bloemendaal heeft nog wel kans op de na competitie, maar dan zullen ze gewoon wel moeten winnen. Want eh, ja, als je bij die eerste vier komt, dan heb je meestal nog een kans. en gezien ook eh, de, aan de andere competitie, de andere periode titels die vergeven zijn. Dan zou je nog kans hebben om dus een na-competitie te halen. Maar dan je zien, komt de schot van Wijkenzee. Maar dat gaat ver en ver naast. En dat betekent dat Joost Breed heel makkelijk eh, die, weg, die bal op kan pakken. Melvin Jordaan is dus weer opgestaan. Heeft een beetje water met de wonderspons gekregen. En kan weer gaan voetballen. Dat betekent dat Joost Breed gaan, gaan kijken waar hij de bal heen kan spelen. Gaat hij hem kort spelen of gaat hij hem lang spelen? Er komt uh, eh, ze van Eck op de wijde. Breeds eh, kiest ervoor om die bal lang te gaan spelen. Doet hij dan ook lang en die zal hem dan richting uh, eh, Max Landheer spelen. Landstraksheer gooit hem dan naar Melvin. Melvin kan er niet bij komen. Dat is ook de jager. Ook de jager. Die meteen goed oppakt en probeert daar aan de rechterkant Max Landheer te bereiken. Dat lukt niet. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Een klein kwartiertje met stand uiteraard 0 tegen 0. Dankjewel, Tjerk. Je hebt het naar je zin, dat is duidelijk. We gaan eh, naar Erik van Westerlo, want die zit bij BSM tegen HBC. Hoe is het daar, Erik? Goedemiddag. Eh, mooi weer, dat is bij jullie, denk ik. Maar jij zit lekker binnen, of lekker, niet, juist niet lekker binnen. <laughs> We staan heerlijk met een, uh, vol HFC-supporters, ja, hoor dat goed, HFC-supporters, langs de lijn bij BSM. Je, weet, je weet voor wie, hè? Ja, voor verschillende. Ja. Allemaal vrienden van elkaar in deze regio, dus dat is heel makkelijk. Maar ja, inmiddels staat HBC eh, daar natuurlijk niet onverwacht met, eh, met 2-0 voor. Die hebben uiteraard eh, veel sterkere ploeg dan BSM. Dat moet vechten voor lijfsbehoud in deze afdeling. Mhm. En HBC, ja, die heeft de punten ook nodig, want die willen kampioen worden. Dus daar staan nog wat leuke potjes op de rol voor de komende weken, vooral voor, uh, voor HBC. Vertel even wie ze, wie ze maakten. Eh, volgens mij, ik heb het uh, wedstrijdformulieren en zo doen ze hier niet aan. Oh. Ze dus zijn nergens, uh, ja, zijn nergens gekregen. dus ik heb hier en daar wat, wat genoteerd. Maar volgens mij was het Falen en Van der Linden die, Luc Falen de eerste goal maakte na een prachtige, prachtige diepe bal. Maar die kon doorlopen, de keeper loopt uit, keeper Jansen van, van BSM. Het loopt uit, dus ze staan eigenlijk samen op het randje het strafgebied, maar hij was gewoon de sterkste Falen En Jansen die tasten mis, Dus dat was al de 1-0 10 minuten. En net eh, weer eh, een, mooie aanval van ABC eh, waar de 2-0 uh, uit voortkwam. Ze hebben nog wat kansen gehad. Bal van de doellijn gehaald. van de doellijn van BSM. En een mooie tegendraagse kopbal van, ook van de Linde. Die had eigenlijk doel moeten treffen, maar die ging net naast. ja, als we zo blijven voetballen, konden het hier ook wel eens dubbele cijfers worden. Net als vorige week tegen Dio voor HVC dan. Oké. Nou, het is in ieder geval leuk om naar te kijken, begrijp ik? Ja, is best wel aardig. Hartstikke. het weer doet heel veel goed natuurlijk, hè? Dat is zo. Je staat een beetje in de wind, eh, Erik. Zo meteen even een beetje met je rug draaien naar de wind toe. Dat is goed, meneer. gaan we doen. Hartstikke bedankt, Makker. Ben je tevreden over het hele weekend zover? Wat zegt u? Ben je tevreden over het hele weekend zover? Ja, uiteraard, uiteraard. Hè. Mijn Lucky heeft gewonnen. En in een, eigenlijk een hele, niet een hele goede wedstrijd, maar wel heel spannend. En, eh, en een fantastische verdediging. Ja, dat eh, zijn we allemaal met elkaar eens, Makker. Tot later. Ja, tot later. Dag Erik. Hoi. Zeker dat het super Jans ja, ja eh, eh, we gaan weer muziek doen. En dat is Just For Tonight and One Night Only. Zo Jaap, jij doet muziek, begrijp ik? Ja, dat doe ik. U heeft hem vast herkend, deze plaat. Bij het Europees kampioenschap 2008 was het het bekendste nummer dat je kon bedenken. Just for Tonight, One Night Only. We gaan verder met het rondje langs de velden. We hebben ze bijna allemaal gehad, maar we missen nog geel-wit tegen Kis met Danny Prinsen. Goedemiddag mannen. Hoi. Wij eh, kijken naar het tussen. Nou, een hele leuke pot ten, ten eerste. Eh, Kismet won vorige week van nummer 2 Burger met 5-0. Dus eh, Gelwit eh, wist dat het een moeilijke middag ging krijgen. Het staat 1-1. We hebben net uh, een drinkpauze gehad van de eerste helft. Dus. En vlak daarna maakte Barry Beugeling voor Gelwit te gelijk maken. En ja. Redelijk in, even, redelijk in evenwicht dus. Ja, ja Gelwit heeft een heel... Gelwit, Kismet uit Utrecht, daar spelen ze tegen. En eh, die hebben een heel nieuw blikspelers opengetrokken na een reeks nederlagen. Dus ze hebben de laatste zes wedstrijden gewonnen. Waaronder dus vorige week van nummer 2. Knap hoor, van ze. Hoe staan ze op de ranglijst bij de ploegen? Eh, graag, heel wit staat bovenaan. Met vijf punten eh, voorsprong op Geinburgia. En Kismet staat ondertussen... Oeh, wordt overkopt. Kismet staat vijfde ondertussen. Ja, ja, dus die doen het toch wel aardig. Ja. maar zo te horen heb je naar je zin daar. Ik sta hier prima in het zonnetje. Dat doe je goed, dat doe je goed. Dan, we spreken je straks weer. Yo. En Martijn, wie hebben we nu? Justin Luiten. Justin Luiten. Het zal niet gebeuren. Hij deed gisteren iets heel bijzonders. Maar hij is nu bij RCH tegen onze gezellen. Nummer 8 tegen nummer 9. Ik sta nog steeds in het heerlijke zonnetje. Het staat onderhand 1-0 RCH. Uh, ons eh, het eerste kwartier het best wat spel gehad. Een, uh, een, een ja, zondagschot van Jurre Dekker beland op de lat in, eh, in de vijfde minuut. Ehm, daarna de RCH iets wat het tot dat toe nog niet in, eh, in staat was geweest. Een, eh, een, normale aanval creëren en eh, die belandde ook in het netje. Erwin IJssel maakte 1-0. We hebben een half uur gespeeld. En ja, leuke pot jongens. Ik heb niet goed gehoord Justin wie hem gemaakt heeft. Erwin IJssel. Oké, okay, hij weer. Hij scoort veel hè? Hij scoort eigenlijk altijd, denk ik wel hè. Ja, leuk is dat. En er gaat een gerucht dat hij, dat hij richting Schoten gaat vertrekken. Het is uh, een van de oudste mannen van het veld. Het is een van de beste mannen van het veld op dit moment. En eh, het zou mij geen, eh, geen wonder lijken als hij een stapje hoger gaat voetballen inderdaad. Maar dus die, die, die, allebei die teams spelen eigenlijk nergens meer om. Is dat ook te zien? Nee. nee, nee, er zit van strijd in. er ligt wat passie in. Het tempo ligt hoog. Het is een beetje een, ja, een flipperkast wedstrijd. Hij gaat van links en rechts, van voor naar achter. En beide keepers zijn genoeg heel doen tot midden toe. Probeer er eens achter te komen, Justin, waarom RCH, waarvan de verwachtingen heel hoog gespannen waren aan het begin van het seizoen, waarom die slechts achter staan. Vraag eens even hier links en rechts om. Wat is er gebeurd? Waarom ging het niet? Ik ga eens even om me heen kijken. Ja, leuk. Ja, een vrij jong team heeft. ja, jij bent goed in bijzondere dingetjes, hè? Ja, ik, ik rij altijd goed, zeg maar. <laughs> Eh, ik weet wel dat RCH een heel jong team heeft op papier. En eh, ja, dus, eh, dus eh, op sommige momenten wel ontbreekt. Je hebt twee, drie jongens die, eh, die wat ouder zijn. Ja. misschien de, de, de verwachtingen niet kunnen wel.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 De voorsprong van de kopgroep 359. Maar uit die kopgroep is al één man weggevallen. En dat is, dat wilt u natuurlijk allemaal weten. Ik heb geen flauw idee, ik ben hem even kwijt. Ik had hem net, maar ik ben hem kwijt. Maakt niet uit. Eh, voorsprong van de acht koplopers, vier minuten precies. We zijn in ons rondje langs de velden nog niet bij Allianz VVH Velzenbroek Broek geweest. En daar is een vrouwverslaggever, Celeste Koster. Hi. Hallo mannen, hallo. Vertel. Ja, nou, um, ik moet zeggen dat dit best een eh, hele spannende wedstrijd is. Beide teams zijn echt wel uit op winst. Ehm, we zijn uh, na 15 minuten staat het inmiddels, eh, we zijn nu 20 minuten bezig trouwens. Ja. Ehm, en na 15 minuten staat het 1-2 voor VVH Telsebroek. Dat is voor jou verrassend. Dat is voor mij best wel verrassend. En dat maakt je blij. Ja, dat maakt mij inderdaad best wel blij, inderdaad. Maar vertel eens even over het scoreverloop. Ehm, nou, eigenlijk, eh, Allianz kwam eh, op 1-0 voorsprong door een strafschop, genomen door Rico van den Burg. En die werd in het chaos voor het doel door keurig ingetikt door Jeroen van der Hoek. En VVH eh, greep daarna eigenlijk direct de kans en schoot naar voren. En een schitterend schot van eh, Jeffrey Kors uh, eh, belandde in het doel. En ehm, nog, geen, nog geen drie minuten later ehm, probeerde Sander Loogman een poging. Die ging helaas naast. Jur schoot naar voren en schoot nog een keer erin. En nu staat het 1-2. En VVH is erg sterk en heeft eigenlijk meer kansen dan Allianz. Als voetbalt wel beter. Het is wat rommelig hier en daar bij uh, eh, VVA Velsbroek. Maar ja, ze staan wel voor. Ze staan wel voor, inderdaad. Nee, in, maar dat begint er wel op te lijken dat VVA eh, toch nog een, eh, een hoe noem je dat zo mooi, een poging doet om die na-competitie te gaan ontlopen. Vertel, Celeste. Ja, zo ziet het er wel uit. ze doen echt, ehm, het is echt alles op alles. Ik vraag me alleen af of ze dat vol gaan houden. En er valt een derde goal voor VVA Velsenbroek. Nou, op dit moment. Genomen door Rick Bakker. <coughs> dus dit eh, gaat de goede kant op op deze manier. Geen na-competitie als het zo doorgaat. Dankjewel de Allianz, zeg je dan, hè? Ja, inderdaad. <laughs> ga ik straks zeker zeggen. <laughs> Eh, fijn, Celeste. Ik vind heerlijk vrouwen als verslaggever. Moeten we houden zo. Ik ga mijn best doen, goed? Fantastisch. Hoi, hoi. <laughs> hoi. Hadden we nog iets? Nou ja, voor mij heb je een leuke... Ehm, eh, Bastenaak-Luik heb je al gedaan, toch? Ja, 3,58 is de voorsprong. Het blijft dus schommelen. Het is meestal zo, hè? de laatste 60 kilometer dan gaat het gebeuren. Eh, ja, nou ja. Eh, het is trouwens Matthias van, uh, van Gompel die dat tempo niet meer kon volgen. En er is nu wel één man weg uit die kopgroep van 8 die overgebleven was. We houden u op de Weet je nou wie dat is, hè? Nee, jij? Dat is Petersen. Oh, de een van de broertjes. <laughs> Juist. Oh, wat leuk. Nou ja, die heeft een, eh, een, eh, ja, wat is het, 50 meter genomen op eh, de zes overgebleven mannen die erachteraan fietsen.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 what I'm in. You got my on the wall in your room. het is de middag eh, van een beetje van de raps, maar het eh, mag de pret niet drukken. Snoop Dogg en Pharrell met Beautiful. Goeie muziek trouwens. Ah, dat is het Doen, jullie lekker. Uh, des, gaan, te later het wordt, des te, mooier de muziek wordt hoor. <laughs> ja, we gaan even naar de tweede klasse A jongens. VSV tegen Kolping Boys. Daar is Johan Kluiskens. Het was 0-1 door Rick Klaver. En nu? is het twee, wat het, twee een echte buitenspel Dat was gewoon een beter buitenspel voor Kolpingboos. En net scoort uh, PSV 2-1. En wie scoorde hem? Wedstrijd. Ga ik weer even Henning, heining Wilco, Henning. Even mijn briefje erbij pakken. Nummer 9. Ja, Nimo heining Nino Henning, ja, klopt. Ja. En die scoorde 2-1. Eh, mooie goal. Alle drie mooie goal. Dingen zitten wel een goede voordeel hoor. Eh, Kolpingboos snel. Ja, staan ze al bekend hè. Ja, maar het is een leuke wedstrijd. Lekker pittig lekker voetbal om te zien. Nee, echt. Het is geen zomeravondvoetbal. Nee, nee. En VSV speelt niet dat ze eh, bijna laatste staan. Nee, zo te zien niet. Ze voetballen echt goed. Nou, dat is toch leuk. heb je een fijne dus, middag eh, dus. Eh, ja, dat toch wel. Okay. Alleen een beetje leuke muziek, maar dat, jullie vinden het wel mooie muziek. <laughs> Oeh, gaat net over, maar hé, hey, vind er hoor. <laughs> Johan, je bent geweldig. Johan, tot straks. Dankjewel, okay, Johan Kluiskens. Hoi. Hoi. We gaan naar BSM tegen HBC, daar is Erik van Westerlo. Het was 0-2. Het is nu 0-3 vanwege een penalty die door Van Loon onberispelijk werd ingeschoten. Het was ook een hele 100% penalty. Er werd iemand neergehaald in de 16 en eh, ja, dan kan je als scheidsrechter niet anders beslissen. De laatste twee minuten is het eigenlijk een soort uh, eh, schiettent geworden. HBC eh, die probeert uit alle standen, uit alle hoeken op doel te schieten. Maar ja, helaas voor HBC eh, is de verdediging eh, en de doelman nog steeds in staat om, eh, om de ballen af te weren. Maar ja, er moet veel meer in zitten natuurlijk. Ze hebben al heel wat, wat kansen gehad. Bijna, hier vloog bijna de 4-0 binnen wordt afgevloten door de scheidsrechter. Eh, er werden ballen van, de, van de doellijn gehaald. Eh, Erik Liefdink die een paar keer eh, prachtig voorzetten. Maar die ballen dus zeilen dan net voor het doel langs en gekomen op de achterlijn terecht. BSM kan daar niet zo gek veel tegenover stellen. Het was één curieus moment. Max Jansen, de linksbuiten van BSM, die ging helemaal in zijn eentje door. Stuitte op doelman Bram Vragen van HBC. En ja, die viel eigenlijk om. die, die, die gleed weg en hij kon hem zo pas nou, er was niemand, niemand, niemand, niemand meegekomen van BSM. Hij stond helemaal alleen. De rest stond nog gewoon zo'n beetje op de middenlijn. En ja, hij kon hem maar niemand afspelen. En de, HBC's de eh, verdediging, die komen wel terug. Dus ja, die konden het uh, eh, kwijtje snel klaren. Dat smoorde gewoon helemaal dood. Maar doodzonde, want er was op zich een leuke aanval van BSM. Tenminste, een hele snelle counter. En eh, ja, dan is er niemand om <laughs> voor het doel. Een beetje apart. Eh, nu, ik kijk even mee. Oh, Steve Overs, dat vind ik toch een van mijn favoriete voetballers bij HBC. Die staat in het centrum. Dat is zo'n eh, rustgevende man. En alles wat hij doet is bijna goed. Pasen zijn goed, verdedigend goed. Erik, mag ik je wat, wat bijzonders vertellen over, uh, over Steve? Ja. Steve is komende, komende juli is hij voetballer om All-Star, hè? Ja? Ja, hij, hij is uitverkorenen van een van de 17. En hij gaat eh, met ons eh, elftalletje gaat die voetballen tegen het Ecto 7 Sterren team. Ah, wat leuk. Ja toch? Ik bedoel, iemand met zo'n eh, met zo'n staat van dienst? Ja, ik vind het. ik kijk echt met elke week als ik als ik HBC tenminste zie spelen, zie ik hem altijd met veel plezier aan het werk. het is gewoon een goede voetballer. Heel rustig, heel rustig. Weet zich goed op te stellen, coacht zijn medespelers en is altijd aanspeelbaar als hij wat heeft dan negen van de tien passes komen bijna op de stropdas van de medespeler. En dat vind ik toch wel leuk om, eh, om, om naar te kijken, zo voetballen. Daar ga je voor naar het voetballen. Absoluut. Erik, dankjewel. Tot straks. er zijn duizenden mensen die eh, eh, richting Luik zijn gegaan vandaag... om te kijken naar Luik, Bastenaken, Luik. Daar moet nog 79 kilometer gereden worden. De voorsprong van een van de twee broertjes, Pedersen, is eh, eh, aan het uitlopen, aan het oplopen. En die, eh, rest, die, die rest, die zes mannen die nog over zijn, die liggen op vier minuten achterstand. 79 kilometer, dat betekent dat over 20 kilometer gaat echt de, de vlam in de pan. En dan begint LBL echt spannend te worden. Op dit moment is er echt niet veel aan, maar het is wel lekker weer toch weer geworden nadat het vanmorgen regende bij de start. Ja, en nog heel bijzonder, dus we zaten net in de buurt van Malmedy en dat ligt ook in de buurt van een ander eh, grote eh, sportcomplex. Namelijk de, het circuit van Francorchamps. Want dat is daar vlakbij. Dus Spa, dat, Spa ja, ja, Spa Ja, ja. Eh, dat is zeggende ga ik weer even richting een ander medium... om weer even te zoeken naar een mooi stukje muziek... die door Martijn Prins is klaargezet. En dat is Game met Fearless. rise up. Let me play once for you.